Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Nummers van Lebara-klanten waren een tijdje super makkelijk over te nemen. Klanten die een nieuwe sim hebben gekocht, maar wel hun oude nummer willen behouden... kunnen dat bij Lebara overzetten met een speciale online tool. De beveiliging van die functie was lek, waardoor je ook de nummers van andere klanten naar een lege sim kon verplaatsen. En dat is wel vervelend, zegt techverslaggever verslaggever Joost Schellevis. Je hebt eigenlijk eh, van begin tot eind iemand, iemands nummer. Dus je kunt bellen, gebeld worden. Je hebt trouwens ook sim-only belten goed. Maar je kunt ook sms'jes ontvangen. Nou ja, sms'jes worden nog steeds vaak gebruikt uh, voor tweestapsauthenticatie. Als je bijvoorbeeld inlogt bij Google, dat je niet alleen je wachtwoord moet invoeren, maar ook een extra drempel opwerpt. En heel vaak gebruiken mensen toch nog ook een telefoonnummer als backup. Ja, die veiligheids krijg je ook onder meer als je wil inloggen op je DigiD. Maar voor zover bekend is daar geen misbruik van gemaakt zegt dat het lek inmiddels is gedicht. De hele besmettelijke Britse coronavariant lijkt om zich heen te grijpen in een verpleeghuis in Surhuisterveen in Friesland. Bij twee bewoners is vastgesteld dat ze die variant hebben en de GGD denkt dat nog 21 anderen ermee zijn besmet. Iedereen moet op zijn kamer blijven en de bewoners worden verzorgd door een vaste groep medewerkers. De vader en twee zoons die zijn opgepakt voor de dood van Lotte van 14 uit Almelo blijven voorlopig vastzitten. De rechtbank vindt dat daar genoeg reden voor is. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij, de, bij het overlijden van Lotte. Het lichaam van het meisje werd zondag gevonden. Volgens RTV Oost kreeg een van de zoons ruzie met haar en liep dat uit de hand. Veel mensen tussen de 16 en 35 jaar willen maar wat graag weer naar een concert of een festival. Zelfs als ze bij de ingang een sneltest moeten doen of tijdens de show een mondkapje moeten ophouden. Dat blijkt uit onderzoek van 3FM en 1 Vandaag. Concertbezoekers zien het niet zo zitten om verplicht afstand te moeten houden. Daar is maar de helft voor. En maar heel weinig mensen zien wat in een meezingverbod. verbod. een stip staan en bepaalde afstand houden, dat gaat niet gebeuren. En dan ga ik ook niet heen, want dan kan ik er niet van genieten. Dus dan is dat mij niet waard. ik zou zeggen, snel testen alleen. Nou, mazing is dan misschien wel een probleempje. Maar bij een festival of eh, bij een concert kun je nog wel op een stoel zitten vaak. Maar het is wel een hele andere ervaring natuurlijk je krijgt het weer nog. Vanavond koelt het snel af. Het gaat in het hele land vriezen. Morgen schijnt de zon, al zijn er in het noorden ook een paar winterse buien. Het wordt niet warmer dan 1 of 2 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 I'm short of breath. Yeah. Fill me up with confidence, I say what's in my chest. Spill my words and tear me down until there's nothing left. Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 15 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, lifting me up, lifting me up. Turn me down, turn me down. down, down. take responsibility for everything I've done. Yeah. Holding it against me like you're the holy one. Yeah. I had a chip on my shoulder, had to let it go Unforgiveness keeps them in control. I came in with good intentions, then I let it go.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 Eurocommissaris Frans Timmermans wordt niet de nieuwe lijsttrekker van de PvdA. Zijn naam werd genoemd als opvolger van Lodewijk Asscher... die opstapt vanwege de toeslagenaffaire. Op het festival Eurosonic Noorderslag is dit jaar geen uitreiking van de popprijs. De organisatoren vinden de verkiezing ongepast... omdat de muziekbranche zo hard is geraakt door de coronacrisis. Het festival is dit jaar digitaal. Het weer, vannacht klaart het overal op en gaat het vriezen. Morgen overdag 1 à 2 graden boven nul en zon... maar in het noorden vallen ook enkele winterse buien.